en sindsdien is het chaos bij het vliegveld in de hoofdstad Kabul. Veel mensen willen zo snel mogelijk het land uit. Tot nu toe is dat dus bijna bij 18.000 mensen gelukt... De NAVO hoopt dat het aantal evacuaties het komend weekend verdubbelt. In Afghanistan zitten nog honderden mensen vast die naar Nederland willen. De politie in Delft heeft vannacht acht mensen opgepakt na een steekpartij. De acht hadden ruzie met elkaar in de buurt van de Technische Universiteit van Delft. Toen de politie aankwam was de groep nog aan het vechten. Twee mensen raakten gewond, ze moesten naar het ziekenhuis. Hoe het met hen gaat is niet duidelijk. In de haven van Rotterdam is 4000 kilo cocaïne gevonden. De drugs zaten verstopt in twee containers met ananasvruchtvlees uit Costa Rica. Vorige week nog vond de politie in de haven ook al duizenden kilo's coke uit Costa Rica. Er is nog niemand opgepakt. In het Zeeuwse Sluis staan een hoop walmende kliko's... De gemeente haalt de grijze bakken nog maar één keer per maand op... in de hoop dat mensen hun afval beter scheiden. Maar daar is niet iedereen blij mee. Bij Marre zit de container al tot de rand vol met vuilniszakken en met maden. Ja, op een gegeven moment was het echt zo vies dat we, ja, dat, dat we gewoon niet in de tuin konden zitten door de stank. De een zegt je moet hem juist openlaten, de ander zegt je moet hem juist dichtlaten. We hebben tips gekregen als uh, lavendel erin doen, klimop erin doen. Maar ja, ik weet niet hoeveel lavendel ik erin moet doen voordat dat helpt. De gemeente snapt dat het vies en vervelend is, maar laat het ophalen toch bij die ene keer per maand. Mensen die helemaal klaar zijn met hun containerstank kunnen wel een extra kliko afhalen, maar dat kost je bijna 300 euro per jaar. Het weer, af en toe breekt de zon door, maar zeker vanmiddag kan het op sommige plekken ook regenen. Het wordt 20 tot 22 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Tim Schaap van de ANDB. In de regio momenteel alleen vertraging op de A9, Amstelveen richting Alkmaar.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 Een volledige fusie vindt de partij een stap te ver... maar gezamenlijk optrekken bij de formatieonderhandelingen ziet de PvdA wel zitten. Of GroenLinks er hetzelfde over denkt, is onbekend. De Taliban hebben de internationale gemeenschap gewaarschuwd... dat ze zich niet met de situatie in Afghanistan moeten bemoeien... Op een persconferentie zei een woordvoerder ook dat de Taliban graag willen samenwerken met andere landen. Het opnemen van aanvullend partnerverlof is voor mensen met een inkomen rond het minimumloon duurder dan voor iemand met een modaal inkomen. Dat schrijft NRC op basis van eigen onderzoek. En het weer. Eerst een bui, daarna een droge periode met wat zon. Later in het binnenland weer kans op een bui. Het wordt de graad of 21. sure. I try to concentrate, my mind wants to explore. The trouble.